Jelle Seubring met het NOS Journaal. In meerdere Amerikaanse staten is de Nationale Garde in paraatheid gebracht... vanwege de aankomende presidentsverkiezingen. Onder meer in Washington en Oregon staat de Nationale Garde paraat... om snel te kunnen worden ingezet als er onrust ontstaat. In die twee staten zijn honderden stembiljetten beschadigd of volledig verloren gegaan... nadat stembussen in brand werden gestoken. Tot nu toe hebben ruim 70 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht, blijkt uit berekeningen van CNN. In de meeste staten is het mogelijk om vervroegd te stemmen, in stembureaus of via de post. Drie dagen na de zware overstromingen in Spanje is een beknelde vrouw uit een auto gered, in Valencia. De vrouw werd vrijdag gevonden toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is. Op talloze plekken in het rampgebied wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Maar de kans wordt met het uur kleiner dat mensen nog levend uit ondergelopen huizen of auto's kunnen worden gehaald. Het dodental staat volgens nog op 214. In Amsterdam is de afgelopen dag de moord op Theo van Gogh herdacht. Het is 20 jaar geleden dat de regisseur en columnist werd gedood. Dat gebeurde op klaarlichte dag door moslimfundamentalist Mohammed B. Van Gogh wordt door velen gezien als een icoon van het vrije woord. Harry Stijn keert terug als trainer van Sparta Rotterdam. De 50-jarige coach heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Stijn begint daarmee aan zijn tweede periode bij de Rotterdamse club. Sparta staat momenteel op de 12e plek in de eredivisie. Het weer vannacht is het in het midden en noorden van het land helder. Daar kan het ook 1 à 2 graden vriezen. In het zuiden meer bewolking en ook minder koud.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 that's I with you. Holding you right by my side. sorry isn't good enough. I need to show you just how much I've changed. Cause girl, if you could see 106.9 ZFN sometimes things just don't work out like we planned.